Daar werd hij slecht behandeld door een vrouw... en moest hij allerlei huishoudelijk werk doen en voor haar kinderen zorgen. Vertelde de atleet allemaal in een docu. Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or It's not the reality. The real story is I was born in Somaliland, north of Somalia. I was separated from my mother. And I was brought into the UK illegally. hoeft niet bang te zijn dat hij zijn Britse paspoort verliest, zegt de minister. Het is nooit de schuld van een kind als die onder een valse naam papieren krijgt, zegt hij. Vanaf vandaag rijden er vier weken geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Komt door werkzaamheden. En op een vervangende bus hoef je ook niet te rekenen, zegt de NS. Want door een chauffeurstekort zijn die er vaker niet dan wel. Hadden deze reizigers meteen last van. Ja, is jammer, maar we eh, moeten het mee doen. Niks aan te doen. Ehm, ik vind het zelf wel vervelend, omdat ik daardoor niet eh, goed op werk kan komen. En mijn vader me bijvoorbeeld nu heeft moeten afzetten. En de Zwarte Cross is weer van start. Na twee jaar kun je weer heuken in de Achterhoek. Het festival lag natuurlijk twee jaar stil door corona. En deze editie is direct een bijzondere. Want leider en mascotte Tante Riki stopt ermee. Ze heeft nog één wens, zei ze deze week in een video. Gedraag je een beetje normaal. Niet slopen en niet wild plassen. Geen racisme op de Zwarte Cross. Handjes thuis, geen homofobie en geen vrouwonvriendelijk gedrag. Wel samen schik maken. Hufters, liefdes, snap jullie nu? Het weer, veel 19 graden aan de kust, 26 in Limburg. In het zuiden van Limburg wat meer wolken. Morgen opnieuw een prima zomerdag met maxima van 18 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Je hebt nog wat vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer.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 het buitenland Onbetaalbaar aangebrand Wat moet ik deze luie lange zomer Ik heb geen zin in lekker lange dag En wekenlang het zweten op het hete zand Ik wil wat doen deze zomer gek, maar juist in alle diepste talen vind je de moed.